Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanaf morgenavond 6 uur mogen er geen vluchten uit India meer landen op Schiphol. Het kabinet heeft dat besloten vanwege het hoge aantal besmettingen. Het vliegverbod geldt voorlopig tot 1 mei. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven toegestaan. Wekelijks komen zo'n 7 vluchten vanuit India naar Nederland. Afgelopen vier dagen werden per dag meer dan 300.000 nieuwe besmettingen in India vastgesteld. Nederland had, in tegenstelling tot onder andere veel andere landen, geen vliegverbod. Reizigers werd geadviseerd in quarantaine te gaan, maar veel mensen negeren dat. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft bekendgemaakt 2,5 miljoen euro aan het Rode Kruis te geven voor coronanoodhulp. 1 miljoen daarvan gaat naar India. Verschillende landen gaan India helpen met de grote golf van coronabesmettingen als gevolg van een gemuteerde variant van het virus. De EU, Groot-Brittannië en de VS sturen medicijnen en zuurstofmachines. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het besluit van de hoogste Franse rechter... om een man die een Joodse vrouw vermoordde niet te vervolgen. De 65-jarige Sarah Halimi werd in 2007 in Parijs door haar buurman van een balkon geduwd. Hij zou daarbij Allah Akbar hebben geroepen. Het Hof van Cassatie maakte eerder bekend dat er genoeg bewijs is dat de man een antisemitisch motief had. Ook lag er een bekentenis. Toch oordeelde het Hof dat hij niet gestraft kan worden... omdat hij door langdurig cannabisgebruik volledig ontoerekeningsvatbaar was. Agenten van de marechaussee hebben in Breda in een trein uit België een Italiaan aangehouden op verdenking van witwassen. Bij het controleren van zijn papieren bleek hij in het opsporingsregister vermeld te staan als ongewenst vreemdeling. In zijn kleding vonden de marechaussees meer dan 3500 euro in contanten. Ook troffen ze een zak chips aan met bijna 30.000 euro aan bankbiljetten. Het weer, er staat een koude noordelijke wind. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Wel kan het in het binnenland licht gaan vriezen.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 Dat is het nieuwe album van Carl Lord. Carl Lord, ja. Ik struikel een beetje over de alle letters. En daarna komt Healing Sound Project. Eh, en die hebben een nieuw album gemaakt met... En die heet Elements. En we beginnen met Wood, Daarna Fiona Joe Hawkins. Die komt terug in de tweede uur. Sterker nog, we beginnen ermee met een gloednieuw album. dit is nog een solo-album. Een solo-album uit, uh, eens even kijken, 2013. Six, 600 eh, Years in a Moment. Ehm, toen heeft ze dat gemaakt. En ehm, het album vol... Nou ja, daar kom ik straks op terug natuurlijk. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. Asher Queen komt langs met State of Grace en Takashi Suzuki, de sympathieke Japaner die ook nog kunstenaar is. Met het album Voyage. Slow motion natuurlijk met Cherry David, die zakt een beetje naar beneden. Maar dat heeft niks met een top dinges te maken. Want dat doen we niet aan in Pixel Radio Show. Alleen maar lekkere muziek. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist en de muziek terug. Veel plezier. Peaceful Radio. I'm Todd Boston. Please visit my website, toddboston.com. see your state of grace And I feel your grace in my heart It's a fine line Twixt above and below Sometimes we ascend Sometimes we fall There's a golden thread that unites us all. And in the end, we come to know our golden self, our state of grace. artist on Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavilla.com. from White Sun, one of the artists on Peaceful Radio, please visit my website, www.whitesun.com.